Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Personeel van een grote slachterij in Helmond heeft de afgelopen maanden doorgewerkt met coronaklachten. Klokkenluiders zeggen tegen de NOS dat ze niet durfden te melden dat ze klachten hadden... uit angst hun baan te verliezen. Bij de slachterij van Roymeet werken 1700 mensen. Een aantal werknemers zegt dat ze van leidinggevenden moesten liegen... Op de dagelijkse gezondheidsverklaringen moesten ze bij de vraag of ze ziek waren nee aankruisen. Van Rooijmeet ontkent dat het personeel de instructie kreeg om te liegen. In Mexico is een beruchte kartelbaas gearresteerd. José Antonio Yepes werd opgepakt door het leger... en is naar een zwaar beveiligde gevangenis gebracht. Bij zijn arrestatie werd ook een ontvoerde zakenvrouw gered. Yepes staat ook bekend onder de bijnaam El Marro, de moker. Zijn kartel was eerder vooral berucht vanwege oliediefstal... maar hield zich de laatste jaren ook bezig met onder meer drugshandel. Ten zuiden van Den Helden hebben de reddingsdiensten gezocht naar een vermiste zwemmer. Volgens de kustwacht haalde de man bij het strand van Julianadorp drie kinderen uit zee en was hij toen verdwenen. Er werd gezocht met boten, een helikopter en een vliegtuig. Toen de zwemmer aanspoelde is hij gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam, Enschede en Groningen is gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Op het museumplein waren zo'n 80 mensen die niets moesten hebben van afstand houden en mondkapjes. In Enschede waren zo'n 100 mensen bijeen, net als in de stad Groningen. Max Verstappen is bij de grote prijs van Groot-Brittannië als tweede geëindigd. Hij lag lang op de derde plek, maar profiteerde een paar ronden voor het einde van een lekke band van Bottas. Winnaar werd Lewis Hamilton, die ook een lekke band kreeg, maar toch nog voor Verstappen als eerste over de finish kwam. Het weer. Vanavond opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst bewolkt en een aantal buien met mogelijk onweer.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 The money is up night. Chitterbang, bang. Please on the track. Chitterbang, bang. From request me banana. Me a the girl, them banana far. Do all of them request me banana. Till I come on, and no want go. Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so my banana. mama say hasta mañana, so I saw me do it, so do it, so And girl, tell me, say banana sweet. Them say the length and size make them way. <laughs> You know see that, so me I me do it, so do it, so And girl, tell me, some banana sweet. MC the length and size make them way. With it, drop. Mm-hmm. say yo. come and With it, crew, drop.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 fly 6x9, Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...